1 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een gemiddeld huishouden is dit jaar 334 euro meer kwijt aan energie dan in 2018 bij hetzelfde verbruik. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Voor vrijwel alle huishoudens is afgelopen maand de energierekening omhoog gegaan door de verhoging van de energiebelasting. Een gemiddeld huishouden komt dit jaar naar verwachting uit op een energierekening van 274 euro voor het hele jaar. Inmiddels bestaat bijna de helft van de energierekening uit belastingen. Het kabinet probeert daarmee het gasverbruik van huishoudens terug te dringen. Het zomercarnaval in Rotterdam dreigt een belangrijke sponsordeal kwijt te raken door de brexit. De sponsor wil afzien van een contract als er geen deal komt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een producent van Caribische drankjes. Zonder brexit-akkoord lukt het niet om die drankjes van Engeland naar Nederland te krijgen. Als de deal niet doorgaat, loopt het zomercarnaval ongeveer 100.000 euro mis. In de Nigeriaanse deelstaat Kaduna zijn de afgelopen dagen zeker 66 doden gevallen bij gevechten tussen rivaliserende partijen. Onder de doden zijn 22 kinderen. Volgens getuigen gaat het om gevechten tussen christelijke boeren en rondtrekkende islamitische herders. De strijd om land en water leidt vaker tot gevechten tussen de groepen. De komende dag zijn in Nigeria presidentsverkiezingen. Het lijkt erop dat het geweld van deze week daar niets mee te maken heeft. En verspreid over het hele land hebben mensen melding gedaan van een vuurbal die langs de hemel trok. Het gebeurde rond tien over negen gisteravond. Op sociale media staan veel berichten over het verschijnsel, zoals filmpjes waarop een lichtspoor te zien is. Het was vrijwel zeker een stofdeeltje of steentje uit de ruimte dat bij het binnenkomen van de dampkring een lichtspoor achterliet. Het weer helder met landinwaarts kans op lichte vorst. Overdag zonnig, maar smiddags in het noorden en noordwesten wat bewolking van zee.